Raymond Seré met het NOS-journaal. De aantrekkende economie levert ruimte op voor zo'n 5 miljard euro aan lastenverlichting, zegt DNB-directeur en econoom Job Swank. Dit jaar is het begrotingstekort geen 2,1, maar 1,6 procent en dat scheelt miljarden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft gezegd dat belastinghervorming gepaard zou moeten gaan met een lastenverlichting van 5 miljard euro. Onder meer de belasting op arbeid moet omlaag. Het nieuwe beveiligingssysteem van Schiphol kan beter, zegt de luchthaven. Gisteren duurde het tot wel drie kwartier voordat vertrekkende passagiers door de beveiliging waren. Dat zou maximaal tien minuten moeten zijn. Door de onverwachte drukte van gisteren had Schiphol niet de mankracht om alle beveiligingsbalies te openen. Volgens een woordvoerder heeft niemand zijn vlucht gemist, doordat mensen van wie het toestel op het punt van vertrekken stond voorrang kregen. Als de situatie in Oost-Oekraïne verder verslechtert... wil de G7 de sancties tegen Rusland verlengen en verscherpen. Het Westen beschuldigt Rusland ervan dat het de strijd van de Russische separatisten militair ondersteunt. Rusland verwerpt die kritiek en zegt dat het Westen juist meer druk moet uitoefenen op de Oekraïense regering. De moeder van het meisje dat vannacht overleed na een val van een flat in Hogeveen blijft voorlopig vastzitten. Hoe het meisje van de flat is gevallen is nog niet bekend. De moeder van 35 is vanochtend aangehouden. Ze wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van het meisje. De gemeente Hogeveen maakte vanmiddag bekend dat het gezin bekend is bij hulpverleningsinstanties. De Nederlandse brandwondenstichting noemt het aantal barbecue-gewonden alarmerend. Dit weekende zijn zeven mensen in een brandwondencentrum beland na een ongeluk met brandbare vloeistoffen. Onder hen waren drie kinderen. Vorig jaar moesten honderden mensen worden behandeld in een brandwondencentrum door een ongeluk tijdens het barbecuen. Bij 120 van hen was de oorzaak een brandbare vloeistof. Het weer vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt en droog. Morgen overdag zijn er de hele dag wolkenvelden, maar de kans op regen is heel klein. De zon schijnt af en toe en het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een normale avondspits. Dit zijn de files met minimaal 5 minuten vertraging. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden-Oost 5 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid 8. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 8 kilometer na een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Rotterdam-Feyenoord 4.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 Dancing around to the get along. countrymuziek worden we heen en weer geslingerd tussen traditioneel en modern, tussen bluegrass en Americana. En ik ben in een luxe positie om het onder ieders aandacht te brengen. Een moeilijke opgave omdat er nog altijd heel veel verschijnt en mijn hart eigenlijk toch wel bij de meer traditionele country ligt. Toch blijf ik voor elk wat wils brengen. Vandaag gaan we weer naar de huidige charts in de States. Een groep die ik een warm hart toedraag is Zac Brown. Ze zijn modern, maar vergeten hun roots niet. Dat heb je kunnen horen in de eerste song, Loving You Easy. Ook Little Big Town weten de roots te vertalen naar het heden. Een mooi voorbeeld daarvan is Girl Crush. Easton Corbin is de laatste in dit blokje met Baby Be My Love Song.

info at crossroadsmusic.nl So here we are, here all alone. The band quit playing, everyone went home, but the stars are still out. And you're so down and I ain't ready for the music to stop. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup. A steady rocking till the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my oh hell yeah. I feel a little sing along, sing along coming on. Baby, be my fast or slow. Three quarter time, it don't have to make sense, and it don't have to rhyme. As long as it's you, babe, I'm all in. And when it's over, just play it till the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my old oh, hell yeah. I feel a little sing along, sing along, coming on. Baby, be my 这个。 In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is Close Up the Honky Tonks van Buck Owens. Natuurlijk ook weer aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Willie Nelson en Merle Haggard hebben het album Django en Jimmy uitgebracht. Het project is de opvolger van het uit 1983 daterende samenwerkingsverband Pancho en Lefty. Acht van de veertien tracks zijn medegeschreven door Willie of Merle. Het betreft nieuwe songs en een paar klassiekers. De titeltrack refereert aan Django Reinhardt en Jimmy Rogers, zei Willy. Beide mannen hadden veel invloed op de carrière van ons beiden. Maar ik begin met mijn favoriet op dit album, Unfair Weather Friends. down on my head. I show up at your door, beat down and soaking wet. I know you'll open up and let me walk right in. I come whatever unfair weather friend. myself out lost on a lonely Friday night. The songs aren't hitting home, and the whiskey don't taste right. A few numbers on the phone, and your only other come whatever unfair weather friend come whatever unfair weather friend. Onlangs kreeg ik een album toegestuurd door David Wood. Hij oogt niet als een nieuwkomer, maar country is het wel. Vandaar dat ik nu en dan een track van dit album draai. Vandaag is dat Honky Tonk Girl. around. Cause she's just a honky tonk girl. Don't be fooled by kisses or arms that hold you tight. There'll be another in her arms tomorrow night. Hearts to her are toy tops. She likes to watch them twirl. Cause she's just a honky tonk girl. met de act van de maand. Samen met een aantal collega's in het land zetten we deze maand Don Williams in het zonnetje en hij verdient het. Ondanks dat Don Williams geen vernieuwer van de countrymuziek is geweest, behoort hij tot de belangrijke namen in dit genre. Van 1974 tot 1991 belanden 42 van zijn singles in de top 10 van de Billboard Hot Country Songs, waarvan 17 op nummer 1. Hij wordt wel de Gentle Giant genoemd vanwege zijn warme baritonstem, en relaxte manier van doen. The Shelter of Your Eyes was Dons eerste hit. We schrijven 1973. In the shelter of your eyes I have finally learned my song took so long to realize I just can't make it all alone. Words are only what they say, but this feeling isn't wrong. I'm so glad I found my way. It's good to be where I belong. And I'm gonna stay right here, cause I'm in they say. But this feeling isn't wrong. I'm so glad I found my way. Behalve de geest van Woody Guthrie waart op de cd Tornado Breakdown ook de geest van Bob Wills rond. Dit is western swing en folk, gespeeld met een punkachtige energie. Veel eigen composities die bij de eerste beluistering al vertrouwd klinken. Prachtig en een mooi voorbeeld van hun kunnen is Miss Molly, de 5-4. her cheeks are rosy red, her lips are His dim spell. When she laughs, her voice is like a little silver bell. Oh, oh, me, oh, my Miss Molly, I'm in love with you. Oh, me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? Miss Molly, won't you say you love me too? Oh, oh, oh me, oh my Miss Molly, I'm in love with you. Me, oh my Miss Molly, won't you say you love me too? Kees de Haan met country muziek voor iedereen. iedereen. Ik vermoed dat ik voor het origineel terug moet naar begin jaren 60. Buck Owens vertolkte toen Close Up de Honky Tonks. Daarna kwamen de Flying Burrito Brothers en Gram Parsons met hun versie. En die is best indrukwekkend te noemen. Nu eerst Buck Owens en in het tweede uur hoor je een uitvoering van een zangeres. tonight, I know she's dancing where the music's loud and lights are low. In a crowded bar, she likes to hang around. And as long as there's a honky tonk, she'll never say. Producer Don Auerbach heeft een vol en sfeervol geluid neergezet, vol echo's uit de jaren 60. Het is een geluid dat prachtig past bij de snik in de stem van Nicky Lane, die een vocaal op zich doet denken aan legendarische voorgangers als Loretta Lynn, Patsy Cline, Bobby Gentry en Kitty Wells, maar ook aan tijdgenoten als Brandy Carlisle, Nico Case en Lydia Loveless, met hier tussenin nog een vleugje Kirsty McCall. Een stem om van te watertanden dus. En wat mij betreft ook een geluid om van te watertanden. Zeker wanneer Auerbach de gitaren laat ronken of juist zachtjes laat janken. Een betere introductie kan niet. Sleep with a stranger. Fresh new country. Het blokje Songs uit eigenland is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De oorsprong van de Walkers ligt in het jaar 1963 toen zij ontstonden uit de Mosem Skiffle Group. Hun grootste hit was There's No More Corn on the Brazos. Qua muzikale aanpak waren ze nauwelijks in een hokje te plaatsen. Het varieerde van pop tot country en van country tot rock'n'roll. Don't Mess With Mama staat nu scherp. De van oorsprong Hongaarse Janie Sabo woont al jaren in ons land. In de jaren 90 timmerde zij stevig aan de weg. Jammer genoeg horen we weinig of niets meer van haar. Hier is ze nog een keer met If I Was Her. We've been some years together now that I can is bezig met hun afscheidstournee. Ter gelegenheid daarvan wil ik nog maar eens benadrukken dat Benny Jolink ook een country-liefhebber is. En dat niet alleen. In 1999 nam hij het album Holing at the Moon op. Een country-uitstapje met onder andere Arthur Ebeling en Frederike Spicht, met wie Benny te horen is in We'll Sweep Out the Ashes in the Morning. Crossroads, Kees de Haan. Tot zover het blokje uit eigen land. Nu Janet McCurdy met Not That Far Away. van de It's All Going to Pot is de eerste single afkomstig van het album van de maand Django and Jimmy van Willie Nelson en Merle Haggard. it's all going to pot Or whether we like it or not Best I can tell the world's gonna could hit the spot. I got a hundred dollar bill, friend, you keep your pills, cause it's all going to pot. That cackle babble head in the box must think I'm dumb as a rock. Reading me the news while I'm kicking off my shoes and it's scaring me out of my socks. That headed stranger I'm not, but buddy, let me tell you what. They ask old oh, Will to say, here's the deal, friends, it's all going to pot. Well, it's all going to pot, whether we like it or not. Best I can tell, the world's gone to hell and we're all gonna miss it a lot. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee just couldn't hit the spot. got a hundred dollar bill, you can keep your bills, friend, it's all going to pot. Thank you. It's all going to pot. It's all going to pot. Whether we like it or not. Best I can tell, the world's gone to hell and we're all gonna miss it a lot. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee just couldn't hit the spot. Got a hundred dollar bill, you can keep your pills, friend. It's all going to pot. I got a hundred dollar bill, you can keep your pills, friend, cause it's all going Kees de Haan. Na het geprezen debuutalbum op het Warner Brothers label My Kind of Music is Ray Scott zijn carrière zelfstandig aan het opbouwen. Zijn vierde album heet simpelweg Ray Scott. Ray Scott heeft dit album bewust naar zichzelf vernoemd. Dit is een verzameling van songs die zijn interpretatie van countrymuziek hebben. Hij is grotendeels beïnvloed door de jaren 70 country die zijn vader altijd speelde toen hij nog een klein jongetje was. Ain't Always Thirsty. Well, I ain't no bad guy or loser. But lately, it's feeling that way. Last night I passed out with my boots on. Oh, it's a cold, lonely bed that I've made. Cause I ain't on when I make love. Sometimes I don't feel a thing. And I ain't often hurting when I medicate. And I ain't always thirsty when I drink. But ain't like I woke up this morning hoping I'd be drunk by noon. Pouring my heart out to a stranger oh, about the reasons that I ain't still with you and how I Sometimes I don't feel a thing. And I ain't often hurt when I medicate. And I ain't always thirsty when I drink. Times I don't feel a thing. And I ain't often hurt when I medicate. And I ain't always thirsty when I drink. Oh. I ain't always thirsty when I drink. Close to Goodbye. Eigenlijk deel ik dat gevoel wel. Dus ben ik het met Maiden Dixie eens. Het waarom ligt gelegen in het feit dat ik zo weer terug ben met nog een uur country. Cause the love lost is a high cost We'd only try to gain Cause we lost all control with our